9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De evacuatievlucht uit China vanwege het coronavirus... is na een stop in Zuid-Frankrijk onderweg naar België. Aan boord van het toestel zijn 15 Nederlanders. Zij zullen vanuit Brussel per bus naar vliegbasis Eindhoven worden gebracht... waar ze vanavond laat aankomen. Alle passagiers zullen onderzocht worden op ziekteverschijnselen... en moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine... De evacuatievlucht vertrok afgelopen nacht uit de Chinese stad Wuhan... met 250 mensen aan boord uit verschillende Europese landen. Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in een uitgebrande auto... op een industrieterrein in Ravenstein is van een man van 43. Hij komt uit het Brabantse dorp Overlangel. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. De auto was op een geparkeerde vrachtwagen gebotst. In de vrachtwagen zat niemand. In Londen heeft een man vanmiddag meerdere mensen neergestoken. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt, van wie één in levensgevaar is. De andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie beschouwt de aanval als terrorisme. Agenten hebben de aanvaller neergeschoten en de man is aan zijn verwondingen overleden. De aanval was rond twee uur in de wijk Streatham in het zuiden van Londen. Eind november stak een man op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad twee mensen dood. Ajax heeft de topper tegen PSV met 1-0 gewonnen. De enige goal van de wedstrijd kwam voor rust van Quincy Promes... die later het veld verliet omdat hij last had van zijn hamstring. Ook Veldman en Babel moesten met blessures naar de kant. Door de overwinning van Ajax is de voorsprong op AZ weer drie punten. Andere uitslagen in de eredivisie. VVV Venlo FC Utrecht werd een gelijkspel, 1-1. Fortuna Sittard Heerenveen eindigde in 2-1... en Willem II won met 1-0 van Heracles. Het weer vanavond in de noordoostelijke helft van het land regen of motregen.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 Met een jetlag, maar toch lekker gekluisterd eh, aan de radio. Buiten is het nat, koud en guur. Dus blijf maar lekker warm binnen aan je ghetto blaster of ander audiosysteem gekluisterd voor de lekkerste oldschool knockouts. Let's groove tonight! De komende uren live vanuit de diepe krochten van een oldschool studio ergens diep in Amsterdam. Mogen we samen de komende drie uur lekker freaken met heerlijke schijfjes die ik voor je heb geselecteerd. Uit de jaren 80 danceclubs, Even afstoppen en hoppa aan de Wheels of Steel. Ik zeg richt je antenne uit richting de westkust op 106.9 via ZFM of wereldwijd via onze eigen website. Of via de apps van TuneIn, Shoutcast, Radio Plus, Simple Radio, Sonos, Bose en dergelijke, noem het maar. Hoe dan ook, ik heet je welkom voor de komende uren. Dit is de Downtown Dance Show. Let's rock the house. Clay D en DJ Magic Mike. Een proefpersing op eh, Vision Records uit 1988. Er was een pareltje waar ik inderdaad in de bakken zag liggen. Het is lang geleden dat ik eh, wat vinyl ergens eh, heb kunnen wegtrekken. Maar het was weer zover. Ik zat van de week in Birmingham en was uitgenodigd bij een, zaak die inderdaad ook via internet ontzettend veel vinyl verstuurd en dergelijke. Mocht daar eens rondkijken. En ja, dit was een van de pareltjes eh, die ertussen zat. Ik heb er nog meer hoor. Die komen ook zo direct eh, in de show langs. Heel veel lekkers. Helemaal blij. Eh, bepakt terug in Nederland. Net zoals Benny. Ook weer terug. Lekker man. Even wat lekkere swing van de mannen van After Seven. van After Seven met een eh, tweede LP uit 1992. LP Taking My Time. En daarvan hoorde je inderdaad het eerste nummer All About Love. Ik was een beetje afgeleid. Ik probeer even een linkje voor je voor te bereiden. Dat je even kan meekijken wat ik eh, zag inderdaad in Birmingham eh, in de platenzaak. Even kijken of ik hem zo kan posten. Ik kan me zo direct even, vergapen aan de, de collectie die de mannen hadden daar. Maar even deze plaat van Ron Banks even naar voren halen. Dit is Zap. Bye. Dramatics in de jaren 70, maar in 83 bracht hij zijn eerste LP uit. Ik heb het over Ron Banks, Ronald Dean Banks precies te zijn. Met zijn eerste LP Truly Bad hoorde jij Zap. Nog steeds een beetje aan het goochelen met de, met de link. Dat gaat niet helemaal, maar ik ga er wel uitkomen Het, is, eh, het loopt via Google, dus ik moet even gaan kijken hoe ik het eh, ga doen. Anders eh, trek ik hem gewoon van mijn telefoon of de kan ook. Maar eerst even de facts of life. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Blijf erbij tot 12 uur. We zijn live. Samen met deze man. Tim Green. The facts. all your life. But let me tell you about the facts of life. You're working hard from nine to five, trying to make that dollar stay alive. You can't even go out after dark because you might get robbed in Central Park. The facts of life is what I'm talking about now. Come on, everybody, and check this out. out. The facts of life. life, life. Yeah, yeah. sugar and spice. It's sugar and spice, but you may call it gay. I'm talking about a guy and how he got that way. He started to rob and got sent to prison. That's what he chose. It was his decision. Life is tough in those prison cells and on top. De man maakte twee 12 inches waarvan deze absoluut het meest is bijgebleven. The Facts of Life. Mooie productie van uh, Rodriguez, eh, die ook samenwerkte veelal met eh, Man Paris. Voor Sugar Records 1985. Inderdaad, The Facts of Life. Lekker. Van 85. Ja, we blijven nog even in 1985. Want we hebben ook deze plaat van Afrika Bambata en de Soul Sonic Force. Who you think you're funking with? that'll make you move your feet. Cutting like who? Stretching like who? making up a rap that makes your head clap. Talking like who, sounding like who, make up a name, shaking up your game. Living like who, breathing like who, and now we're here with the lesson for your ears. Messing with who, fucking with who, and goes the herd along with the word about the first street janitor. took the lid off the can. We are the juice that fills the cup. Everybody took a sip and got To a king, but just a pawn. And now all of your nights was one rap domain. A prisoner for the height of life that accumulates friends, the historical being known as MC Gold, the G L O V E baby. Now if your main goal is to be like those, I hate to bust your bubble, but that's a no-no. It's inevitable you're talking about MC popping, but never believe you can be the G L O V E. Uh, shake it, baby, shake, shake, shake, shake, uh, shake it, baby. baby. Shake, shake, shake, baby. Shake, shake, shake it, baby. Shake it, baby. Shake, shake, shake it, baby. Baby, shake it, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby baby, shake it, baby, shake, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake. Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Nightown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Skinny Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. Families Jam. It feels good. En zo is dat maar net. Ik neem je even mee naar 1982. Een eh, mooie dancefloor filler van Linda Taylor. You and me just started. En wij zijn ook net begonnen. We gaan lekker door tot 12 uur met z'n allen. Lekker freaking here op Dance Radio. En inderdaad op de 106.9 op ZFM. You and Me Just Started. Maar inderdaad, de achterkant, je hoorde het al. You and Me Just Started, the instrumental. The legal radio station was banned from the airwaves by legal court for a crime they didn't commit. These men tried to escape from the Dutch radio authorities to the Amsterdam underground. Today, still wanted by lots of old school music lovers, they survive as radio freaks. If you have a musical problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can tune into Dance Radio music and refusing to stop. Let's bring the jam back to Amsterdam. Oh yeah, Amsterdam's Dance Radio. Deep and the ultra-fun devastating, the latest to the sound of the drop. Cause you know this is the latest We came here to elevate this First come, first a basis What's about to now take places Something that is so outrageous Hit you with the unexpected That's the way that we select it. Old school, new school, both perfected Fresh, styles worldwide connected We came here to elevate this First come, first a basis You know who holds hard the aces Hold tight and anticipate this back. Bring it back. Once we get started, you won't be able to resist. We take it higher. It's something you don't want to miss. And take it to the top. To set the stage to lose control. We hope it never stops. Now that we are on the road. Cygare en Defcon. Moeten we het eh, New School eh, Electro noemen? Ja, natuurlijk. 2009. Met hun 12 eh, inch The Latest. was inderdaad een hele beleving in Birmingham. In de Hard to Find Records platenzaak heb net even een filmpje op de website gezet. Eh, dat was niet zo makkelijk. <laughs> Om dit even te converteren van de iPhone eh, inderdaad naar een eh, leesbaar bestand. Maar goed, je kan even meekijken. Dan weet je in ieder geval wat voor een paradijsje het was in ieder geval daar hoe leuk het was. En ook de volgende plaat heb ik daar vandaan getrokken. Ik had al twee LP's van deze band. Uiteraard uit Engeland. 52nd Street, de LP Children of the Night en Something's Going On. Maar daarvoor hadden ze al wat 12 inches gemaakt. Een van de bekende, of hun eerste was eh, Look Into My Eyes. Maar ook dit is een lekkere plaat.